Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Italiaanse oud-minister van Binnenlandse Zaken Salvini moet voor de rechter verschijnen... vanwege zijn besluit uit 2019 om een schip met migranten tegen te houden. De leider van de rechtspopulistische partij Lega heeft volgens de aanklagers die migranten illegaal geblokkeerd. Daardoor konden ze niet aanmeren op het eiland Lampedusa. De rechter oordeelde toen al dat dat in strijd was met het internationale recht. Aanklagers stellen dat Salvini op eigen houtje handelde, onafhankelijk van het parlement... En Salvini spreekt van een politiek proces. Hij riskeert onder meer 15 jaar cel. Met een crowdfundingactie is tot nu toe zeker 190.000 euro opgehaald... voor de zogenoemde Kinderen van Ruinerwold. De actie is opgezet om de negen kinderen van Gerrit-Jan van D... een goede herstart in de samenleving te geven. Van D zat jarenlang met zijn jongste kinderen verborgen... in een boerderij in Ruinerwold. De politie ontdekte dat in oktober 2019... toen een van de kinderen de boerderij verliet en om hulp vroeg. De vier oudste kinderen zijn een civiele rechtszaak begonnen tegen hun vader... vanwege onder meer vrijheidsberoving en seksueel misbruik. De strafzaak tegen de man is stopgezet vanwege zijn slechte gezondheid. Het Verenigd Koninkrijk heeft met een sobere ceremonie afscheid genomen van de echtgenoot van koningin Elisabeth, prins Philip. Hij overleed op 9 april, twee maanden voor hij 100 zou worden. De uitvaart was vanmiddag in de St. George-kapel van Windsor Castle. De dienst begon met een minuut stilte die in heel Groot-Brittannië in acht werd genomen. Bij de plechtigheid waren vanwege corona maar 30 familieleden. Rond het kasteel stonden enkele honderden belangstellenden. De politie had de Britten opgeroepen om niet naar de uitvaart te komen. Prins Philip is bijgezet in de crypte onder de kapel. Het weer. Vanavond en vannacht brede opklaringen en vooral landinwaarts plaatselijk grondmist. Minima tussen 1 en 4 graden. Een kans op lichte vorst aan de grond. Morgen in het noordoosten een enkele bui. Verder overwegend droog en geregeld zon. Het wordt rond de 14 graden. Maandag en dinsdag wordt het nog iets zachter. Met plaatselijk 17 graden in het zuiden.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 Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can win? I like the way you work it. work at, work at, work at, work at, work at, work at, work at, I got to bag it up. I like the way you work it. no diggity. I got to bag it up. I like the way you work it. No diggity. got to bag it up. Bag it up. Yeah. I like the way you work it. No diggity. got to bag it up. I like the way you work it. No diggity. got to bag it up. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, Hey, that girl good. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, Play up, play Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, Hey, that girl good.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 I like the way you work it. I got to bag it up the way you work it. diggity. I got the bag it up. Yeah. I like the way you work it. diggity. I got the bag it up. I like the way you work it. diggity. I got the bag it up. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo. Hey, yo, that girl is good. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo. Hey, yo, Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo. You're my kind of girl. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo. celebrating 10 years as your Saturday night party destination. That's my man throwing down. You've got it locked to the Nightwalk with Mario Zandvoort. Are you ready? On CFM. Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Een uur voor de avondklok. De Nightwalk, iedere zaterdagavond 9 tot middernacht een wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, party update. Ja, eh, anders dan anders, hè. We zitten in de lockdown. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global Housewives. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met de beste uit de streamingclubs van uh, eh, DJ Kelly. En als opening horen we trouwens muziek van Lucas en Steve... samen met Blackstreet... No Diggity. En eh, ik eh, hoorde laatst een interview van die jongens. En toen werd er gezegd van ja, een van die jongens kwam naar de studio toe hier in Nederland. En die legde een eh, Grammy op tafel. Ik wilde nog één winnen. En uiteindelijk hebben ze een samenwerksverband getekend. Maar als je dan op Beatport gaat kijken... afgelopen paar maanden zijn er meerdere nummers uitgebracht... van Black Street met No Diggity, allemaal in een housejasje. Dus ja, we moeten natuurlijk trots zijn op de Nederlanders. Lucas en Steve met een grote hit No Diggity. Maar ja, echt uniek. Ja, nee, dat is het nou weer net niet. Zie je, we hebben zo Antwoord onderweg zometeen muziek van Way Soul Adventures. En Odyssey Inc. En Odyssey Inc. is waarschijnlijk voor je tijd. Jaren, jaren 70, 80 maakte ze Ook zometeen de T. Markakis. Maar is die David Pang. Shyla Coffee met Scream for Love. Met de Mikey Moore en Andy T.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 En ehm, ja, mondkapjes dragen. Zie je hem zo, want ik heb een beetje shownieuws voor je. DJ producer Marshmallow. Die heeft bij het maken van zijn hit Happier met de band Bastille... geen inbreuk gemaakt op de copyright van Artie... Russische collega. Variety meldt dat de rechter een claim van de Russische DJ heeft afgewezen. Die klaagde Marshmallow in 2019. Eh, klaagde Maan die eigenlijk Artem uh, eh, Stoljarov heet. Die klaagde hem aan en hij stelde dat het nummer van de synthesizer melodie wordt gebruikt... uit zijn remix van het nummer I Live van One Republic uit 2014. Maar uiteindelijk eh, is het, eh, ja, eh, jammer voor je. Maar je gaat geen geld krijgen. En ik weet niet of het gehoord hebt van de wijk, maar rapper DMC. Officieel heet hij eigenlijk, is een paspoort moeten zeggen, staat er. Earl Simmons is op 50 eh, jaar geleefd overleden. Dat heeft zijn familie in zijn verklaring laten weten. DMX verkeerde de afgelopen dagen in een uh, vegetatieve toestand... en dat hij vorige week vrijdagavond een hartaanval had gekregen. Het was vermoedelijk het gevolg van een overdosis drugs. Had net een nieuwe plaat gemaakt in de studio en eh, ja, waarschijnlijk gevierd. En ook ja, dit soort mensen die... ja, dit soort mensen bedoel ik mee rappers en hip-hop artiesten ja, die zitten heel veel in de drugs. Nou had ik van de week een discussie dat eh, heel veel rijke mensen ook in de drugs zitten. Nou, uh, eh, eh, DJ's, bekende artiesten, ja, ze gebruiken drugs drugs kosten geld, hè? En ja, en af en toe heb je een overdoos en denk je, ja, 50 jaar oud. Hij heeft een hele week in coma gelegen en uiteindelijk is hij dan overleden. Rapper DMC heb eh, een heleboel hitjes gemaakt. Werd onder andere bekend met nummers als Party Up, What's My Name en What's These Bitches Want. What These Bitches Want, moet ik zeggen. En hij kwam in zijn leven vaak in aanraking met justitie. Onder meer vanwege dierenmishandeling, belastingfraude, drugs en wapenbezit. Dus ja, hè, 50 jaar, jong. Maar ja, drugs, dan eh, gebeurt dat, hè. zo Zandvoort dom met muziek. Want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Nu op de radio DJ Koon en Mark Platjo met Get Down. Get down. Get down. Get down. on. pajama, but you're sitting on the corner. what you waiting for? creeping into my mind again. Constantly testing me against myself. Searching out those feelings inside my head. Hoping that Can you faces that I can't even recognize. Talk to me in voices I don't like. Can't decide whether featuring Draggers met Underworld, de Disco Tron remix. En daarvoor horen we John Modena samen met de Krasi Pizza met Jamma. Ook weer een oud jasje, oud plaatje in een nieuw jasje gestoken, moet ik zeggen. Ik weet niet eh, of je al eh, mee hebt gedaan aan een, eh, Field Lab evenement. Dat is zo'n evenement, er meerdere gedaan in Biddinghuizen en, en ja, ook in de Siegeldam. En het Beatrix Theater weet ik dan. En voetbalwedstrijden hebben ze ook al gedaan. Een test om te kijken of het virus zich eh, verder verspreidt. Dat corona-gedoe allemaal, waar we zo moe van worden. Nou, er zijn mogelijk 16 mensen besmet geraakt met het coronavirus tijdens het proeffestival van Field Lab Events in eh, Binninghuizen. Het gaat erbij om vier mogelijke besmettingen tijdens de Back to Life Dance Festival. Dat was op eh, zaterdag dat, 20 maart. En het gaat om 12 mogelijke besmettingen tijdens het Back to Life Pop Festival op zondag 21 maart. Dus ondertussen 16 mensen zouden besmet geraakt kunnen zijn. Ze zijn van tevoren getest en ze mochten avond lekker feesten. Helemaal topfeest natuurlijk. Zonder mondkapjes en uh, anderhalve meter afstand was niet belangrijk. En eh, er mochten 1500 bezoekers per dag komen. De eerste dag was een dancefestival en de tweede dag was een popfestival. Maar uh, mogelijk gisteren mensen besmet tijdens dat festival. Al is dat natuurlijk, hè, daar kun je je twijfels aan trekken. Want jij kan je laten testen en je bent negatief. Helemaal goed. Je hebt geen corona en je loopt de supermarkt in. En je krijgt het gewoon. Dus ja, hè, ik, ik ik vind het wel wat. Maar ja, hè? Dus, eh, maar eh, ja, we blijven hopen houden dat we binnenkort weer gewoon feestjes eh, kunnen aankondigen voor je. Maar bij de uitreiking van de 3, 3FM Awards in Tivoli Vredenburg zijn volgende week donderdag duizend mensen welkom. Dat dan weer wel. Het evenement is onderdeel van een nieuw proefevenement van Field Lab. Dus we gaan hopen dat het allemaal dan wel goed gaat. En elkaar de kaartverkoop begint woensdag om 10 uur. Dat was afgelopen dinsdag of afgelopen woensdag volgens mij. Maar in ieder geval staat geen datum bij. Maar woensdag om 10 uur beginnen. Dus je moet even kijken. 3FM Awards. En dan kan je kijken of je daar uh, naartoe kan. Optredens van onder andere Chef Special. Met Metropool Orkest Corsep. Nana Adjoa. Vrouwtjes zijn, eh, zijn ook aanwezig. Maar die hebben eerder opgenomen. En die worden op schermen vertoond. En uh, Son Mjeuks en de Vices. Die treden dan wel gewoon live op. Dus ja, we zijn benieuwd of daar geen besmettingen uit voortkomen. CFM's antwoord muziek. Want daarvoor zit jij radio gekluisterd. Straks DJ Mouso in het volgende uurtje. En het laatste uurtje 11 tot 12. Eh, DJ Cavaschelli uit Italië. Maar is nog even lekkere muziek onderweg.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 Voor Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. De muziek van Mike Newman, This Is, en daarvoor Low Steppa en eh, Guy Burns met Lay It On Me. Het dus werd even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10, Butch met eh, Testa Rosa. Op 9 deze week, Vintage Culture en Elise LaCroix met It Is What It Is. Extra nummer 1 plaatje, van maanden geleden alweer. Op 8, drama Gorgon City in de remix van John Smith met You've Done Enough. En op 7 Noizu met Summer 91, The Looking Back. En op 6 The Vision en eh, Dave Brown En de Riverstar remix van Down. Op 5 Armand van Helden en A-Track met Ask Me. En op 4 uh, eh, Camden Cox en uh, Don Brasky Do You Remember. En op 3 Nine Toes met Same Same. Deze week op 2, bijzondere plaat. Stond wekenlang op nummer 1 in de Nightwalk 10. Missy en Ghetto Blaster met House deze week. Betekent dat dus dat we een nieuwe nummer 1 hebben in de Nightwalk En die ga je nu op de radio horen. Het is Flashmap, nieuwe plaat, Closer. extended mix wordt hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De nummer 1, Flashmob met Closer. this arena of sound, we welcome the future. See, we should embrace the future and see the light that leads to progress. We need to open our eyes and come together, brothers and sisters. Cause yes, of course, we are the future. Zandvoort. Zandvoort. Let's Meets met Bolivia, Future, Zo zover ook dit uur van de zo Zometeen DJ Mouse met zijn Global House Live. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met DJ Cavaschelli. Maar nu is even muziek. Jeugdsentiment. Hoorden hem ooit eh, toen ik net 16 was in, eh, in de Chinchin. ik mag geen reclame maken, maar eh, ja, <laughs> dat was toen. Was DJ Marco, ik zal zijn achternaam niet noemen, want hij is niet zo geliefd meer in Zandvoort. Al jaren niet meer. Hij is, hij is spoorloos verdwenen. Nou ja, uit Zandvoort dan. Maar we hebben hoop problemen gemaakt. DJ Marco, die daar voor het eerst het nummer Spread Love.